met het NOS-journaal. Een toestel van Wizz Air heeft een noodlanding gemaakt op Schiphol. De Airbus was op weg van Poznan in Polen naar Londen... toen er rook in de cockpit te zien was. De piloten verstuurden een noodmelding... waarna het vliegtuig veilig op Schiphol landde. Wat er precies aan de hand was aan boord is nog onbekend. De ongeveer 300 passagiers zijn op andere vluchten naar Londen gezet. Een orkaan heeft veel overlast veroorzaakt in Hongkong. Vanwege de zware windstoten zijn er 400 vluchten geannuleerd en ligt het openbaar vervoer stil. Vooral in het noorden van Hongkong is veel regen gevallen en er wordt nog meer verwacht. Inwoners wordt gevraagd thuis te blijven. De orkaan trekt over de Zuid-Chinese zee naar het westen en gaat aan land bij Guangdong. Familieleden van Israëliërs die in de Gazastrook zijn gegijzeld... maken zich zorgen over de aangekondigde grondoperatie in het midden van het Palestijnse gebied. Het Israëlische leger opereert voor het eerst in delen van Centraal Gaza... waar het vermoedt dat Hamas er gegijzelden vasthoudt. Een belangengroep is bang voor de gevolgen voor de gijzelaars... en eist meer uitleg over de grondoperatie in het gebied. Naar schatting zijn er nog 20 Israëliërs in leven... die op 7 oktober 2023 werden ontvoerd naar de Gazastrook. In Japan is de positie van premier Ishiba verder verzwakt. Sinds oktober leidt hij een minderheidskabinet. De coalitie verloor toen in het lagerhuis zijn meerderheid. Vandaag waren er verkiezingen voor de Senaat. Het lijkt erop dat de coalitie van Ishiba ook daar zijn meerderheid kwijtraakt. Veel Japanse kiezers maken zich zorgen om de stijgende prijzen... en de gevolgen voor Japan van de Amerikaanse importheffingen. Het weer bewolkt met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien met hagel- en windstoten. Het is tussen de 23 en 27 graden. Morgen begint zonnig, later bewolkt en in Zeeland wat buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.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 ¿Quién lo diría? Que hasta la quinata sazón sonaría. ¿Quién lo diría? ZZFM. Alleen bij ZFM. that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.